Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Als VMBO'ers, HAVO-leerlingen en VWO'ers niet in hetzelfde schoolgebouw zitten... ontmoeten ze vooral kinderen met een vergelijkbare achtergrond. En daardoor kan de afstand tussen verschillende groepen in de samenleving groter worden. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Door de niveaus van elkaar te scheiden leren de jongeren volgens het SCP niet hoe ze moeten omgaan met de ander... De onderzoekers roepen scholen en gemeenten daarom op om meer brede scholen op te zetten... waarbij de verschillende niveaus dus in één gebouw zitten. Het vaccinprogramma COVAX heeft bekendgemaakt dat het tussen maart en eind juni 300 miljoen doses coronavaccins stuurt naar landen die tot dusver buiten de boot vallen. Het zijn hoofdzakelijk AstraZeneca-vaccins. Een klein deel bestaat uit Pfizer-vaccins... maar dat stelt minder ontwikkelde landen voor grote logistieke problemen... omdat het bij zeer lage temperaturen moet worden bewaard. COVAX wordt ondersteund door de Verenigde Naties. De organisatie denkt 8 miljard dollar nodig te hebben. 6 miljard daarvan is toegezegd door, door onder andere de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zwemscholen vinden dat ook de zwemlessen voor kinderen tot 8 jaar weer zo snel mogelijk van start moeten. Zo'n 50 zwemscholen hebben een brandbrief ondertekend. Kinderen hebben nu al bijna een half jaar geen zwemles gehad door de coronacrisis. De brancheorganisatie maakt zich daarom grote zorgen over de veiligheid van kinderen. In de brandbrief wordt opgeroepen om in ieder geval de zwembaden weer te openen voor kinderen tot met 8 jaar. Netflix heeft 42 nominaties gekregen voor de Golden Globes. 22 voor films en 20 voor tv-producties. De serie The Crown over het Britse Koningshuis bijvoorbeeld maakt kans op zes Globes. Bij de, en bij de films kreeg Mank van regisseur David Fincher de meeste nominaties, namelijk zes. Het weer. Vannacht trekt de regen weg en morgen is het bewolkt. In het noorden kan nog wat lichte regen vallen. In het midden en zuiden af en toe zon.